Overstromingen in de staat Queensland kosten tot nu toe aan zeker 10 mensen het leven en nog zeker 70 mensen worden vermist. Donderdag wordt het hoogste waterpeil verwacht. De Centrale Bank van Australië heeft berekend dat de overstromingen ruim 8 miljard euro aan schade zullen veroorzaken in Queensland.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 Michael Jackson stierf in juni 2009 aan een overdosis medicijnen en het verdovingsmiddel Propofol. Justitie beschuldigt Murray ervan dat hij de fatale dosis heeft toegediend. De arts heeft dat tot nu toe steeds ontkend. Volgens de aanklager heeft Murray ook een aantal andere medische beoordelingsfouten gemaakt... die hebben geleid tot de dood van het popfenomeen. In de Mariapolder, vlakbij het bedrijfsterrein van Chemiepak, is duizend keer meer lood aangetroffen dan wettelijk is toegestaan, staat in een rapportage van het RIVM. Het gaat om het gebied net aan de andere kant van het Hollands Diep op ruim drie kilometer van Chemiepak. Boeren hebben in het weiland overal roetdeeltjes gevonden. Uit metingen blijkt dat er ook zeer hoge waarden van andere giftige stoffen zijn aangetroffen. In Gelderland woedt een uitslaande brand in een opslagloods. In de loods in Beneden Leeuwen waren op dat moment geen mensen aanwezig. De politie kan niet zeggen wat er precies in de loods ligt opgeslagen. De oorzaak van de brand is onbekend. De stad Brisbane in Australië wordt bedreigd door een grote overstroming. De rivier de Brisbane, die door de stad stroomt, dreigt buiten zijn oevers te treden. In Brisbane en de directe omgeving wonen bijna 2 miljoen mensen. Bijna 20.000 huizen in de stad zullen volgens de